Bij een politiebureau in de Haagse Schilderswijk wordt door ruim 200 mensen geprotesteerd tegen het hardhandig politieoptreden zaterdag tijdens een festival in het Zuiderpark. Een 42-jarige Arubaan werd daar gearresteerd en overleed een dag later. Volgens de politie had de man gezegd dat hij een wapen had. Het OM zei dat hij op weg naar het politiebureau onwel werd, maar videobeelden tonen dat hij bij zijn arrestatie al niet meer bewoog. De demonstratie in Den Haag begon rustig, maar inmiddels is de sfeer grimmig geworden en is de ME in actie gekomen. De zaak leidt tot veel boosheid onder Arubanen. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in om te achterhalen of er bij de arrestatie van de man juist is gehandeld. Griekenland gaat een lening van 1,6 miljard euro van het IMF niet op tijd terugbetalen. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Schäuble gezegd in een interview op de Duitse televisie. Ook het Britse persbureau Reuters meldde al eerder dat op basis van een Griekse blon er niet zal worden terugbetaald door de Grieken. Volgens Schäuble hebben de Griekse autoriteiten aangekondigd dat er niets wordt overgemaakt naar Washington. De deadline voor de terugbetaling is morgenavond. Als Griekenland de lening niet terugbetaalt, wordt het land aangemerkt als wanbetaler. Betekent niet dat het land meteen failliet is. De gesprekken over het nucleaire akkoord met Iran in Wenen gaan door. Ook al wordt de deadline van 30 juni niet gehaald. Dat hebben verschillende betrokkenen bij het overleg gezegd. De onderhandelingen begonnen in februari vorig jaar en zijn al diverse malen verlengd. Er is volgens de onderhandelaars meer tijd nodig om het eens te worden over onder meer de inspecties van de nucleaire installaties in Iran. Ook is er nog geen duidelijkheid hoe snel de economische sancties tegen het land kunnen worden opgeheven als Iran zich aan de afspraken houdt. Het weer, heldere nacht, koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen volop zon, het wordt dan 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Woensdag nog iets warmer, met temperaturen tussen 27 en 33 graden. Ook de rest van de week tropisch warm, met kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal. en Cinema. Mijn naam is Akko Beuving en het komende uur is er weer heel veel mooie filmmuziek. We besteden natuurlijk aandacht aan de muziek van James Warner. En ook hele andere muziek. Le Petit, Le Petit, Le Vacances de Petit Nicolas. Days of Summer, The Brave One, Way Back. Nou, dat zijn een paar titels. En we beginnen natuurlijk met de hit van de eh, grote filmhit. En dat is uit The Bodyguard. Volgens mij is die film vanavond zelfs nog op televisie. Komt ze, Whitney Houston. Ja, dat was natuurlijk Whitney Houston. I'm Every Woman. Eh, ja, de zomer gaat beginnen, als je het weerbericht mag geloven. Dus het wordt warmer, warmer, warmst, zo gezegd. En we hopen dat natuurlijk ook in Zandvoort mee te maken... dat wij hele mooie dagen gaan krijgen. En bij warm weer horen ook zomerfilms... zoals onder andere 500 Days of Summer. Tom ontwerpt wenskaarten voor zijn beroep en is een hopeloze romanticus. Hij is erg aangeslagen wanneer hij door zijn vriendin Summer aan de kant wordt gezet. Hij gaat heen en weer tussen verschillende periodes in de 500 dagen... die ze samen waren om erachter te komen waar het fout is gegaan. Nou, uit deze romantische soundtracks een paar nummertjes. Boy Meet Girl. This is a story of boy meets girl. The boy, Tom Hanson of Margate, New Jersey, grew up believing that he'd never truly be happy until the day he met the one. This belief stemmed from early exposure to sad British pop music and a total misreading of the movie The Graduate. The girl, Summer Finn of Shinnecock, Michigan, did not share this belief. Since the disintegration of her parents' marriage, she'd only loved two things. The first was her long dark hair. The second was how easily she could cut it off and feel nothing. Tom meets Summer on January 8th. He knows almost immediately she's who he's been searching for. This is a story of boy meets girl. you should know up front, this is not a love story. Ja, prachtige stem. Echt zo'n Amerikaanse trailer eh, stem. Muziek is van Michael Denna en Rob Simonsen. En dit is nummertje Trouble. volgende nummer is van, uh, uit hetzelfde soundtrack... Uh, eh, 500 eh, Days of Summer, film uit 2009, is I Want To Get Her Back. Thema komt mooi terug natuurlijk. Leuke film, mooie film, zomerfilm. En een andere zomerfilm is Le Vacances de Petit Nicolas. En daar zit ook een mooie soundtrack bij.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 Croyant que nous sommes ensemble, un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. einde van het schooljaar. De zomervakantie is eindelijk begonnen en Nicolaas en zijn ouders en zijn oma rijden richting de zee... en nemen hun intrek in Bodivage, het mooie hotel. Op het strand maakt Nicolaas allerlei nieuwe vrienden. En eh, ja, dat is heel bijzonder. En uh, Nicolaas' nieuwe vrienden zijn er altijd toe om te helpen... of om juist problemen te veroorzaken. En te midden van het strand, het hotel, het bos Samen met zijn vrienden en familie, de strandwacht, de zwemleraar... beleeft Nicolaas een vakantie die hij nooit zal vergeten. Nou, prachtig toch? Mooie tijd van het jaar om zulke muziek te draaien. Aardig kinderfilm. Thema is gecomponeerd door Klaus Bladelt en Erik Neveu. Komt die thema uit deze leuke film. Thank you. ik doe nog eentje. Place Naturaliste. Dat hebben we natuurlijk ook in Zandvoort. Nicolas is een Franse film, maar toch zit er ook nog wat Engelstalige muziek in. De Pussycat Dolls, Perhaps, Perhaps, Perhaps. Oh. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up. you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. But please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, uh uh. Perhaps. Perhaps. Vacances du Petit Nicolas is echt een zomerfilm. Leuke film en een best aardige soundtrack. Franse film. Ja, vorige week zijn we natuurlijk opgeschrikt door eh, het bericht... dat eh, de bekende filmcomponist James Horner... op 61-jarige leeftijd uh, met zijn vliegtuigje... in de buurt van Santa Barbara, in het zuiden van Californië. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En ja, daarom kunnen we niet zomaar aan voorbij gaan. Dus we gaan zeker wat muziek draaien uit het grote repertoire... wat hij geschreven heeft voor films... En iedereen kent het wel. Het is natuurlijk uit de film uh, de, eh, de Mask of Zorro. Ik zal eens even kijken. Het, het thema uit de Zorro films. James Horner. James Horner componeerde de afgelopen 35 jaar muziek voor meer dan 150 films. Onder andere Avatar, The Legend of the Fall, Zorro, The Legend of Zorro, Braveheart, Beautiful Mind. Eh, voor de soundtrack Titanic met de titelsong My Heart Will Go On, gezongen door Celine Dion, kreeg je heel veel prijzen. Twee Academy Awards en twee Golden Globes, twee Grammy Awards. Dus hij is ook goed uh, bedeeld met de filmprijzen. En uit de film Avatar draai ik twee nummers. is I pray in my heart that this dream never. this world soundtrack Titanic met de titelsong eh, eh, My Heart Will Go On. Ja, volgens mij staat Titanic te boek met een opbrengst van bijna 2 miljard dollar... als de één na succesvolste film ooit gemaakt. Op één staat natuurlijk Avatar, eh, ook een hele bekende film waar dit uitkomt. En van de Titanic soundtrack werden meer dan 27 miljoen exemplaren verkocht. is ongelooflijk die aantallen, hè? En het beste nummer wat hij ooit gemaakt heeft, dat is het nummer uit Avatar War. Het is een lang nummer, dus ik kan er maar een klein deel van draaien. War uit Avatar, James Horner. het nummer War uit film Avatar. Het bijzondere is dat eh, de regisseur van de film, James Cameron... Eh, eh, onlangs James Horner gevraagd had om nog het, de muziek te maken bij twee vervolgen op de film Avatar. dat is er niet meer van gekomen natuurlijk. Ik, ik, zal ook nog iets laten horen van een van de laatste soundtracks die hij gemaakt heeft. En een van de eerste die succes had. En dan kies ik voor Wolf Totem. Dat is uit 2015 dacht ik dat het was. En eh, daar laat ik ook twee fragmenten. Leaving for the Country Je luistert naar eh, muziek uit het rijke oeuvre van James Horner... die vorige week eh, is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Horner zag zijn werk niet als werk, maar zag muziek maken als een kunst. In een interview in de Los Angeles Times in 2009 zei hij het volgende. Het is mijn taak muziek te maken waardoor de kijker elke weg die de film inslaat ook voelt met zijn hart. Of er nou iemand sterft, iemand wint, iemand verliest of verdwijnt... Het hart van de kijker moet daar dankzij de muziek helemaal in meegaan. Dat is mijn taak als componist. Nou, daar is hij natuurlijk waanzinnig goed in geslaagd. Want eigenlijk zijn al zijn soundtracks meer dan de moeite waard. Eh, wat ik je nu laat horen is uit muziek uit een van zijn laatste. Wolf Totem, Le Dernier Loop, Little Wolf. Thank you. luisteren naar CFM Cinema met eh, soundtracks gecomponeerd door James Horner. En een van de soundtracks uh, waar hij succes mee heeft gehad, eh, die echt een commercieel succes vormde is het, de soundtrack van de film The Legend of the Fall. Met in de hoofdrol Brad Pitt. En ja, volgens mij heeft deze, dit album van die film heeft ongeveer zeven weken in de Amerikaanse top 200 gestaan. En was eigenlijk een voorproefje voor de, grote filmsuccessen van Titanic, Braveheart en The Mask of Sorrow. Eh, tot slot eh, uit het oeuvre van eh, James Horner, The Legend of the Fall. Is ook weer een heel lang nummer. Ik ga kijken hoeveel tijd ik heb nog. Komt-ie, The Legend of the Fall. Ja, dat waren soundtracks van James Horner. Vorige week maandag bij een vliegtuigongeluk eh, helaas omgekomen. Eh, toch wel even de moeite waard om daar een paar fragmenten van te laten horen natuurlijk. Ja, en dan is het toch tijd om wat lorige muziek eh, ook te laten beluisteren. En dat is het nummer Love, L-O-V-E, van Ned King Cole uit de film The Parent Trap. Ooit gelezen in een van de jazz top 100 dat dit nummer 1 stond. Kon me niet voorstellen. It's for the way you look at me.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 En al die zware muziek van James Horner. Over zware muziek gesproken, eh, de film The Way Back is een film over een aantal gevangenen... die tijdens de Tweede Wereldoorlog ontsnappen uit een strafkamp in Siberië... en begint een lange tocht naar de vrijheid. Mooie muziek, dacht die binnenkort ook op televisie was. The Way Back, Buckhart Dalwitz een in Duitsland geboren componist... die volgens mij tegenwoordig in Australië woont. Even het eerste nummertje Interrogate. Eh, Interrogation, sorry. Way Back is een film die gaat over een tocht naar de vrijheid. Een tocht vol ontberingen en voert van het koude Siberië... via de Gobi-woestijn naar de Himalaya en India... en zal zo'n 6400 kilometer bedragen. eigenlijk een hele mooie avond om lekker buiten te zitten. heerlijk glaasje erbij. Een beetje bij te komen van zo'n eh, zware maandag, de eerste dag van de week. Maar ik wil je toch nog attenderen op een film die van de week eh, donderdag 2 juli uitgezonden wordt op eh, Net 5. De film The Brave One. Erika Bain, gespeeld door Jodie Foster, heeft haar radioprogramma in New York. Ze leidt een gelukkig leven en is stapelgek op haar verloofde. Dit wordt haar allemaal ontnomen wanneer het stel wordt overvallen. Zij raakt zwaar gewond en hij overlijdt aan zijn verwondingen. Erika kan deze tragedie niet verwerken en speurt s'nachts de straten af naar de mannen die zij verantwoordelijk houdt. Haar strijd voor rechtvaardigheid trekt de aandacht en de stad siddert door haar anonieme daden. De politie van New York maakt wanhopig jacht op de dader en een regisseur zit haar op de hielen. Ze zal moeten beslissen of ze doorgaat op de ingeslagen weg en verandert in degene die ze probeert te bestrijden. Aanstaande donderdag, de Brave One, Muziek gecomponeerd door eh, Dario Manali. Het eerste nummer uit de soundtrack Erika. Brave One is een film uit 2007. Eh, regie Neil Jordan en hoofdrolspelers Jodie Foster, Terence Howard en Mary Steenbrugge. Maar Dario Marianelli. Ja, het zit weer op. Twee uur filmmuziek, eh, van alles wat. Klassiek, jazz, popmuziek. Uh, ja, geen Nederlandstalig deze keer, dacht ik. Maar wie weet de volgende keer weer wel. Eh, ja, het filmweerbericht voor de komende dagen is heel ongunstig. Het wordt heel warm, dus ik weet niet of je dan nog zin hebt om film te kijken. Ja, maar nou, misschien kan je dit in de openlucht wel doen. Misschien zijn er wel eh, van die openluchtvoorstellingen. Of wie weet, zet je gewoon je computer in je tuin... en kijk je heerlijk in de avondlucht naar zo'n eh, mooie film... die je zelf uitzoekt op televisie of in de bioscoop. Eh, ja, mijn naam is Auke Beuving en ik vond het heel leuk om het programma samen te stellen. Ik hoop dat je een beetje van genoten hebt. En volgende week maandag zijn we er weer. En we gaan er natuurlijk uit met de muziek van Dan La Maison... gecomponeerd door Philippe Rombie... Dans la Maison, titelmuziek. je hebt geluisterd naar CFM eh, Cinema. Mijn naam is Akko Beuving en eh, ik wens je een hele goede week toe. Met heel veel mooi weer, heel veel mooie films. Heel veel mooie filmmuziek natuurlijk. Maak er iets moois van. Voor zo direct, wel te rusten.